Op 26 mei kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer, waar coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben. In Israël heeft de Likud-partij van premier Netanyahu de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen komt Netanyahu op 29 zetels. Zijn grootste uitdager, Isaac Herzog van de Zionistische Unie, staat op 24. Gisteravond laat eiste Netanyahu de winst al op. Hij wil snel met andere rechtse partijen een coalitie vormen. De politie heeft vannacht een Amber Alert uitgegeven voor een jongen van negen uit Utrecht. De jongen, Issa Sessai, ging gisteren na schooltijd ergens spelen, maar kwam later niet naar huis. Hij is het laatst op de fiets gezien in de Utrechtse wijk Ondiep. Een zoektocht met politiehonden en een helikopter leverde niets op. Bij de politie in Limburg zijn twaalf nieuwe tips binnengekomen over de havenbranden van de laatste tijd. In opsporing verzocht werden onder meer beelden uitgezonden van de branden in de Roermond. Die veroorzaakten veel schade. Een deel van de Roermondse binnenstad was een tijd afgesloten om asbestdeeltjes op te ruimen. Drie van de vier branden zijn volgens de politie vrijwel zeker aangestoken. Het sociale leven van flexwerkers staat onder druk, zegt vakbond FNV. Uit onderzoek van de bond blijkt dat 15% van de werknemers met een flexibel contract altijd s'avonds, nachts of in het weekende werkt. Dat zijn de tijden dat de partner en de kinderen vrij zijn, zegt FNV-voorzitter Heerts. Hij wijst ook op het gevaar voor de gezondheid van mensen die vaak nachtdienst doen. Tot besluit van de uitzending het weer. Plaatselijk nevel of mist, verder vandaag veel zon. In het zuidoosten en oosten kan het 17 graden worden.